4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het OM heeft in hoger beroep 750 euro boete en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen de bedreiger van Alexander Pechtold. De man zou vorig jaar een foto op internet hebben gezet van een vuurwapen. Daarboven stond dat de D66-leider in zijn hoofd moest worden geschoten. Pechtold sprak vandaag in de rechtszaal over de invloed die het dreigement op hem had. Drie Turkse piloten die kort na de mislukte staatsgreep in juli naar, eh, naar Griekenland waren gevlucht, mogen worden uitgeleverd. Dat heeft een Griekse rechtbank bepaald. Gisteren bepaalde een Griekse rechter nog dat drie andere gevluchte militairen niet mogen worden uitgeleverd. Tegen hen was volgens de rechtbank te weinig bewijs. Beleggersvereniging VEB eist dat PostNL in gesprek gaat met Bipost. Het Belgische postbedrijf deed vorige week voor de vierde keer een overnamebod. PostNL heeft nog niet gereageerd en daar is de VEB teleurgesteld over. De aandeelhouders hebben de waarde van hun aandelen de afgelopen maanden zien oplopen door de interesse van Bipost. Als de deal doorgaat krijgen ze nog meer geld voor hun aandelen. De bierfiets hoeft voorlopig toch niet weg uit de Amsterdamse binnenstad. De rechtbank vindt dat de gemeente met een betere onderbouwing moet komen van het verbod dat op 1 januari zou ingaan. De bierfiets, een geliefde attractie voor vrijgezellenfeestjes, levert veel overlast op voor binnenstadbewoners. De rechter wil dat de gemeente Amsterdam beter kijkt naar de gevolgen van een bierfietsverbod voor de exploitanten. Atlete Sifan Hassan gaat trainen in de Verenigde Staten. De specialiste van de middenafstand gaat samenwerken met de omstreden topcoach Alberto Salazar. Vorig jaar werd hij ervan beschuldigd dat hij dopinggebruik binnen zijn atletengroep stimuleerde. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In het noordoosten vriest het licht. Aan de kust en in het zuiden blijft het enkele graden boven nul. Morgen is het wisselend bewolkt, droog en 4 tot 10 graden. Ook donderdag is het zacht. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A4 naar Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Op de A7 Zaandam-Horen na een ongeluk tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Op de A15 naar Gorkum vanuit Rotterdam tussen Hendrik Almacht en Papendrecht.